Mariette Krol met het NOS Journaal. Er zijn er weinig bussen en regionale treinen... omdat veel chauffeurs zijn aangesloten bij de vakbonden FNV en CNV. Die hebben geen akkoord kunnen sluiten met de werkgevers... over loon- en werkdruk in het streekvervoer. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijdt het stadsvervoer meestal wel. De staking duurt zeker tot vrijdag. In Marokko zijn de organisatoren van de demonstraties in het Rifgebied veroordeeld... Vier protestleiders kregen 20 jaar cel. Tientallen anderen moeten 5 tot 15 jaar de gevangenis in. Familieleden noemen de straffen wraakzuchtig en veel te zwaar. Bij de RIF-protesten protesteerden bewoners van de noordelijke regio... tegen corruptie en hun slechte leefomstandigheden. De Marokkaanse politie pakte duizenden betogers op. In het Kamerdebat over de dividendbelasting heeft premier Rutte niets bekendgemaakt over de afspraken die Shell heeft met de Belastingdienst. Volgens de premier zijn die vertrouwelijk. Rutte erkende wel dat hij eerder had kunnen weten dat de multinational geen dividendbelasting hoeft te betalen. Vorige week ontkende hij nog dat hij daarvan wist. De oppositie pleit er voor meer openheid over dergelijke deals. En de Lifeline, een schip met zo'n 230 migranten aan boord, mag toch niet aanleggen in Malta. Gisteren zei de Italiaanse premier Conte dat het schip terecht kon op het eiland, maar de Maltese autoriteiten laten het niet toe. De Lifeline pikte de migranten vorige week al op van bootjes voor de kust van Libië. Italië weigerde het schip meteen de toegang. Het land vindt dat de hulporganisatie voorbarig was met zijn hulp, omdat de Libische kustwacht al onderweg was. Het weer eerst wolkenvelden, later vandaag overal vrij zonnig. En met 24 tot 27 graden op veel plaatsen zomers warm.